Jelle Visser met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft rond de voetbalwedstrijd FC Union Berlin tegen Feyenoord 83 mensen aangehouden. Om hoeveel Nederlanders het gaat is niet duidelijk. Volgens de politie in Berlijn gaat het veelal om lichte vergrijpen zoals het afsteken van vuurwerk... en zijn de meeste arrestanten inmiddels weer vrij. De Duitse politie zette 2000 agenten in om de supportersgroepen uit elkaar te houden. De twee Feyenoord-fans die de Berlijnse muur hadden beklad komen spoedig vrij. Ze zullen later voor de Duitse rechter moeten verschijnen. Feyenoord won de wedstrijd met 2-1. De politie heeft een man van 58 uit Bunschoten Spakenburg aangehouden... vanwege mishandeling van een persfotograaf. Volgens de fotograaf stond hij op de openbare weg te fotograferen... toen de man op hem afkwam en hem bij de keel greep. Ook wordt zijn apparatuur afgepakt. De aanleiding voor het incident is niet duidelijk. Kamervoorzitter Bergkamp heeft maandag een gesprek met de informateurs Remkes en Koolmees over de duur van de formatie. Ze willen een zogenoemd tijdspad, maar de informateurs zeggen dat niet te kunnen geven. Volgens hen is niet te voorspellen hoe de formatie, die nu al 7,5 maand duurt, verder gaat. Er wordt inhoudelijk onderhandeld, maar daarover kan niets naar buiten worden gebracht. Bergkamp constateert dat steeds meer mensen ongeduldig worden. Carnavalsverenigingen in Noord- en Midden-Limburg hebben er begrip voor dat de 11e van de 11e volgende week niet doorgaat. De burgemeesters van de regio besloten vandaag dat de feestelijke aftrap van het carnavalseizoen wordt afgeblazen vanwege de coronapandemie. De verenigingen zeggen te begrijpen dat de veiligheid voorop staat. Maar sommigen houden nog wel hoop voor carnaval zelf. Dat is eind februari. In Zuid-Limburg en in Brabant is nog geen besluit genomen over de 11e van de 11e. Het weer, vooral in het westen vallen er buien. In het binnenland kan het mistig zijn. De minima vannacht liggen tussen de 2 en 5 graden.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 just begun to know you All I can say is won't you stay just touch your face while you are asleep Maar tegen op Ibiza, sexy signorita. Voor jou trek ik mijn big stacks, Amex en mijn visa. Body sterker dan tequila.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 disappeared. Dum dum Cry me a river. You can be so cruel, it's making me shiver. Feeling like a fool, see you on the west side. She's waiting there for you, now I got nothing. to three, it was all a dream, so you disappeared in the atmosphere.